Het uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Havenstad Dover is gisterochtend ook al een verdachte aangehouden, een jongen van 18. Op basis van informatie van deze verdachte is later op de dag een woning ten zuidwesten van Londen doorzocht. Zo'n 200 bewoners van omliggende woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. Of die actie iets heeft opgeleverd is nog niet bekend. Vrijdag ontplofte in de metro in Londen een emmer met een explosief erin. 30 mensen raakten gewond. Na een vechtpartij in een asielzoekerscentrum in Hogeveen heeft de politie vier bewoners aangehouden. Drie mannen tussen 22 en 29 jaar werden meteen opgepakt. Een vierde man van 22 werd later aangehouden. Waarom ze met elkaar op de vuist gingen is nog niet duidelijk. Ze gebruikten ook steekwapens, die zijn in beslag genomen. Alle mannen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. In de Amerikaanse stad St. Louis is het vannacht opnieuw onrustig geweest. Demonstranten protesteerden tegen de vrijspraak van een blanke ex-politieman die een zwarte man had doodgeschoten. Eerder op de avond was er een vreedzaam protest in St. Louis. Toen het nacht werd riepen de organisatoren de mensen op te vertrekken en een dag later terug te komen. Enkele tientallen demonstranten deden dat niet, waarna de sfeer grimmig werd. Zeker negen mensen werden gearresteerd. In Luiksgestel in Brabant is vanochtend de bewoner van een huis zwaar gewond geraakt toen een auto zijn woning binnenreed. De bewoner lag beneden te slapen en kwam onder de auto terecht. De twee inzittenden van de auto, een man en een vrouw, zijn aangehouden. Ze hadden volgens de politie waarschijnlijk allebei gedronken. Wie van de twee achter het stuur zat is nog niet duidelijk.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 Met nu ZFM Jazz. Sasha Distel, de Franse jazzgitarist. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is een eh, bijzonder nummer. Het is van het album New and Old Gospel van Jackie McLean. Hij speelt hier onder andere samen mee eh, met Ornette Coleman. Ornette Coleman staat natuurlijk vanwege de free jazz bekend. Free jazz is een jazzsoort die lastig is, als ik heel eerlijk ben. Het is experimenteel en... ehm niet altijd even mooi of leuk om te luisteren. Maar dat zijn natuurlijk persoonlijke smaken. Echter, op dit album staat een nummer dat heet Lifeline. En dat is toch wel een heel bijzonder nummer. Het zit eigenlijk fantastisch knap in elkaar. Als je goed gaat luisteren naar hoe de instrumenten samenspelen... en eh, de variaties die erin zitten, is het echt een, eh, echt een bijzonder nummer. Ik heb het al een tijdje liggen en ik wil daar nu een stukje van draaien. Ik kan het niet helemaal draaien, omdat het nummer wat ik wil eh, draaien Ehm, duurt maar liefst 22 minuten. Nou, dat is natuurlijk veel te lang voor dit programma. Dus ik ga een uh, 7, 8 minuten draaien. Ik ben ook heel benieuwd of u dit leuk vindt. En een reactie zou ook heel leuk zijn. Want als dit echt leuk is, eh, mooi is... dan eh, kunnen we natuurlijk vaker van dit soort muziek draaien. U gaat luisteren naar Lifeline van Jackie McLean. <laughs> Uh-huh. <laughs> door, want het duurt maar liefst 22 minuten. Het Free Jazz, een lastig nummer. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of u dit soort muziek leuk vindt. Als u een reactie kwijt wilt, dan kunt u dat via Facebook doen. Wij hebben een eh, openbare groep, CFM Jazz. Daar kunt u lid van worden en dan kunt u daar ook berichtjes kwijt. Ik ben heel benieuwd of u dit soort muziek leuk vindt. En zo ja, dan gaan we het vaker draaien volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Ted Verlo. Ted Verlo is een Amerikaanse jazzgitarist. Hij werd ook wel bij, eh, had als bijnaam de Octopus... vanwege zijn grote, snelle handen die hij gebruikte bij het uh, jazzspelen. Hij leerde pas eh, gitaar spelen op zijn 22e en begon op de ukulele. Hij stapte daarna over naar de, naar de gitaar... en is onder andere beïnvloed door Charlie Christian, eh, een gitarist die bij Benny Goodman eh, groot is geworden. Hij heeft verschillende albums opgenomen en het album wat ik hier heb staan heet The Return of Ted Farlow uit 1969. En u gaat luisteren naar Crazy She Calls Me. Ted Farlow. De artiest die pas op latere leeftijd tot bloei kwam. Veel jazzgitaristen vandaag en de volgende is John Scofield. John Scofield heeft in 2015 ehm, een, eh, een, Grammy gewonnen voor zijn album Past Present. En maakt funky jazzmuziek. Eh, het ligt een beetje tegen de, te, tegen de countrymuziek aan. Maar er is genoeg jazz invloeden om... Eh, een nummer te draaien van zijn laatste album... The Country for Old Men uit 2016. U gaat luisteren naar Wayfaring Stranger met John Cofield op eh, gitaar, Steve Swallow op bas, Larry Goldings op piano en Billy Stewart op drums. John Schofield. Volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Helen Stewart. Mijn oog viel erop omdat Art Pepper erop meespeelt. Ik had nog nooit van Helen Stewart gehoord en het blijkt ook heel moeilijk te zijn om informatie te vinden op het internet over haar. Zij heeft één album gemaakt en ehm, ja, ze heeft een hele bijzondere stem. En ik ga daarom ook twee nummers van uh, dit album draaien. Zij wordt hierop eh, vergezeld door onder andere Art Pepper op alt sax, ook Teddy Edwards op tenorsax. Uh, Jack Sheldon op trompet. En Frank Rosalina op trombone. Piet Jolly op piano. Gaat u luisteren naar twee nummers van dit album. Besame Mucho en Love is Here to Stay. me mucho. Each time I cling to your lips, I hear music divine. Besame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. something new. My arms enfolding you, never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. dreams come true. Love me forever, make all my dreams come true. Love me forever and make all my dreams come true. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies. In time may go. Oh, oh, my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. only made of clay, but all is here to stay. It's very clear, all love is here to stay. Not for a year, but ever after. met het album Love Moods. Ze heeft nooit haar grote doorbraak bereikt, maar dit album eh, is echt de moeite waard. Volgende nummer wat ik ga draaien heet Bebop. Het komt van het album van Charlie Parker. Hij heeft een eh, album, eh, of er is een album van hem uitgebracht. Het heet Story on Dial. Het heeft twee cd's daarin. En daarvan ga ik dit nummer draaien. Charlie Parker met Bebop. Zoals al eerder even kort eh, vermeld, we hebben, ik heb vandaag veel aandacht voor jazzgitaristen. En de volgende mag natuurlijk ook niet ontbreken in, eh, in dit lijstje. En dat is Wes Montgomery. Wes Montgomery had zijn grote periode in de jaren 60. Hij zat eigenlijk tussen Charlie Christian en eh, George Benson in. En wordt beschouwd als een van de allergrootste jazzgitaristen. Hij heeft een eh, album gemaakt eh, begin jaren 60. Dat heette Incredible Jazz Guitar of eh, Jazz West Montgomery. En nu gaat luisteren naar zijn, zijn klassieker West Coast Blues. geluisterd naar West Montgomery. Ik heb als volgende twee nummers klaar liggen van Nina Simone. Vorige maand heb ik een kleine special gedaan van haar... en ik had eigenlijk nog twee nummers willen draaien waar ik niet meer aan toe kwam. Dus dat ga ik deze maand doen. En dat zijn de nummers Don't Let Me Be Misunderstood. Eh, een nummer wat gecoverd is door de Animals in 1965. Het is gebaseerd op de ruzie die de arrangeur van het album van Nina Simone had met zijn vriendin... En het tweede nummer wat ik ga draaien, dat heet Strange Fruit. Een lied wat een aanklacht was tegen het Amerikaanse racisme. Lang geleden, eh, in de jaren 30, eh, werden er nog veel zwarte Amerikaanse Amerikanen gelinst. En die, hun lijken werden als vruchten aan de bomen opgehangen. En daar dit nummer van Strange Fruit. Naast de uitvoering van Nina Simone heeft ook Billie Holiday dit nummer gecoverd. En daarmee hebben ze veel aandacht voor het racisme gevraagd. En gelukkig zijn deze praktijken niet meer van deze dag. Nina Simon. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so careful get more than my share, but that's one thing I never mean to do. Cause I love you. Oh, oh baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone down. Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be bearing strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell. Ah! of fruit. For the crows to pluck, for the rain to gather. Nina Simone met Strange Fruit. Ik ben toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. Helaas, het zit er weer op voor CFM Jazz vandaag. Volgende week is er natuurlijk wel weer CFM Jazz. Ik ben er volgende maand weer. Het laatste nummer is van vandaag is van Oscar Pettiford. Een eh, niet al te bekende jazz eh, jazzbandleider. Eh, groot geworden op de jazzbas. En ik heb een album gevonden met radioopnames van zijn band... En u gaat luisteren naar Smoke Signal. Fijne zondag en tot eh, volgende maand. Thank you. Now we'd like to feature our drummer, Ossie Johnson, along with Odd Farmer, Gigi Grace. Composition by Gigi Grace, Smoke Signal. Dit was CFM Jazz.